Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Nederlandse Syriëganger, Marouane B., zou bij de strijd in Syrië zijn omgekomen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van berichten van bekenden. Zijn advocaat Klunder bevestigt dat ze uit betrouwbare bron heeft vernomen dat B. is omgekomen, maar zegt ook niet zeker te weten dat hij echt dood is. B. wordt de jihad-rapper genoemd omdat hij actief was als rapper voordat hij naar Syrië reisde. Hij komt uit Arnhem, hij is 22 jaar. Het Openbaar Ministerie wil Marouane B. vervolgen voor deelname aan een terroristische organisatie. Vermoed wordt dat hij zich had aangesloten bij IS. Een half uur geleden is in Dokkum een demonstratie begonnen van zo'n 300 tegenstanders van Zwarte Piet. Twee weken geleden ging een demonstratie bij de intocht van Sinterklaas in die stad niet door. werd op het laatst verboden uit angst voor rellen. In Dokkum geldt vandaag een noodbevel. De gemeente houdt er rekening mee dat er mensen naar de stad komen die de demonstratie tegen Zwarte Piet willen verstoren. De dichte mist heeft grote gevolgen voor passagiers op bijna alle Nederlandse vliegvelden. Vliegtuigen kunnen maar mondjesmaat landen en opstijgen. Veel vluchten hebben forse vertraging. Een paar vluchten zijn geannuleerd. Op Eindhoven Airport zijn de problemen het grootst. Daar zijn sinds gisteravond al zoveel mensen gestrand... dat bussen passagiers naar andere luchthavens moeten brengen. En de brand in de historische binnenstad van Zwolle is onder controle. Het vuur veroorzaakte vanochtend veel overlast. Elf appartementen en een winkelcentrum werden ontruimd. Die winkels zijn inmiddels weer open. De brand brak uit rond half acht op de bovenste verdieping van een pand aan de Dieserkade. Drie bewoners konden ongedeerd wegkomen. Het weer in een groot deel van het land dus mist, met temperaturen rond het vriespunt. Temperatuur gaat nog iets omhoog. De komende uren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. In het oosten en zuidoosten is vanavond kans op sneeuw of op natte sneeuw en mogelijk lokaal ook even ijzel. Morgen valt er zo nu en dan regen en het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 naar Amsterdam.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 That's why I tell you, you'd better be home soon. back the coats, of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. cause me pain if we were to end it. But I could start again.